Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is dringen bij het paleis in Buenos Aires waar het lichaam van Maradona ligt. Heel, Argentijnen willen de voetballegende de laatste eer bewijzen. Sommigen gingen op de vuist met de politie, omdat ze heel graag bij zijn lichaam willen komen. Diego Maradona overleed gisteren. Hij ligt opgebaard in het paleis van de Argentijnse hoofdstad. En op zijn kist ligt de vlag van Argentinië en een shirt van het Argentijns elftal met het rugnummer 10. Burgemeester Marcouch van Arnhem wil dat railschoppers in de wijk Geitenkamp opdraaien voor schade die ze aanrichten. In die wijk is het al dagen onrustig doordat jongeren zwaar vuurwerk afstaken. Tot nu toe zijn er vier 24 opgepakt. De economische klap door de tweede coronagolf lijkt mee te vallen, denkt het Centraal Planbureau. En ook over volgend jaar zijn ze daar iets positiever nu er een vaccin lijkt te komen. Verslaggever Nick Wouters heeft de voorspellingen ook gezien. Het ziet er allemaal wat positiever uit, maar veel jongeren zullen het niet meteen gaan merken volgend jaar, vrees ik. Zij zijn er vaak als eerste uitgevlogen bij een baas en volgend jaar gaan nog veel bedrijven door met reorganiseren. Er komen dus vooral nog werklozen bij volgend jaar. In de horeca komen er volgend jaar misschien wel weer banen bij. Denk bijvoorbeeld aan cafés en restaurants. Als die weer gewoon open kunnen, want bij deze voorspellingen moet je je wel bedenken dat er wordt uitgegaan van een vaccin. Komt dat er niet, dan worden de voorspellingen een stuk somberder. Nu Sint in het land is, worden overal acties opgezet om ook voor de allerarmste kinderen een cadeautje te regelen. Ook in de grote kerk in Beverwijk, waar de afgelopen dagen stapels Lego knuffels en bordspelletjes naar binnen zijn gebracht. Ook deze man bracht wat langs. Ik dacht, ik breng ook even wat spullen van mijn dochter die nu 16 is. En ik dacht, ik, ik ga ook maar even wat brengen hier. Ja, ik vind het een geweldige actie. Ja, het is, eh, de hele kerk is afgeladen. Alle speelgoed gaat naar gezinnen die bij de voedselbank langs gaan. Het weer, het is een graad of 10 en vooral in het midden van het land kan soms wat regen vallen. Morgen in het noorden soms een spatje regen. In het zuiden krijg je de zon regelmatig te zien. Het wordt maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is momenteel wat vertraging op de A10, de ring Amsterdam-Noord.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 no. got a better solution for you, girl. Oh, just leave with me now, say the word for Yeah. certified quality. quality. So that the girl them need and I cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy.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 dat hij op grote afstand stond van de Belastingdienst. Daardoor zijn ook de problemen met de kinderopvangtoeslag te lang niet gezien... zei Hoekstra voor de commissie Toeslagen op de laatste dag van de verhoren. Burgemeester Marcoes van Arnhem gaat woningen sluiten als daar gevaarlijk vuurwerk wordt gevonden. En ook wil hij dat railschoppers in de wijk Geitenkamp opdraaien voor schade die ze aanrichten. Het lichaam van stervoetballer Diego Maradona is overgebracht naar het presidentieel paleis in Buenos Aires. Daar ligt hij de komende dagen opgebaard. In Argentinië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.